This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. De Hongaarse wet verbiedt het promoten van homoseksualiteit onder minderjarigen. In boeken, films of reclames mogen geen homo's of transgenders meer te zien zijn. Niet alleen veel, veel EU-landen willen dat de wet wordt ingetrokken. Ook in Hongarije zelf zijn al dagen demonstraties. Peter de Vries belooft 1 miljoen euro voor de gouden tip over Tanja Groen. De studenten verdween bijna 30 jaar geleden nadat ze een feestje bij een studentenvereniging in Maastricht daarna niet meer thuis kwam. Peter R. de Vries en de familie van Tanja hebben samen een stichting opgericht om geld in te zamelen, waarmee de gouden tip kan worden betaald. Meer dan 3,5 miljoen keer. Zo vaak werd vandaag het nieuwe GGD-nummer gebeld... waar je een afspraak kunt maken voor een prik met het Janssen-vaccin. En dat zorgde ervoor dat het moeilijk was om daar doorheen te komen. Ik denk dat er meer zijn. Het nummer dat u heeft gebeld is nu niet bereikbaar. Probeer het later opnieuw. Ja, dit uh, schiet niet op. We zijn nu verder en eh, we hebben dan niks. Uiteindelijk kwam die er wel doorheen. In principe krijg je het vaccin van Pfizer of Moderna als je een prikafspraak maakt. Dat werkt iets beter. Maar van Janssen hoef je maar één prik. En dat is handig zo vlak voor de vakantie. Maar ook als je niet zo dol bent op injectienaalden bijvoorbeeld. En Britse artiesten luiden de noodklok. Nu de grenzen weer langzaam opengaan willen ze gaan toeren in Europa. Alleen door de brexit is dat hartstikke duur en ingewikkeld geworden. Er zijn nu allerlei visa's en werkvergunningen nodig. 200 artiesten, onder wie editors, Radiohead en Biffy Clyro... vragen de Britse regering om financiële steun voor bands die op tour willen. Het afgelopen jaar was financieel al een ramp door corona... maar ook doordat inkomsten uit streamingsdiensten tegenvielen. Het weer, het is droog maar bewolkt. Morgen wat meer zon. Het is met 20 graden en weinig wind. Iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB.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 what do you hear? Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Refugee uh, camp. Uh, Criswell. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my uh-huh.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 Als het Nederlands elftal de kwartfinale van het EK voetbal haalt... moet de Nederlandse regering niemand naar Azerbeidzjan sturen... waar die wedstrijd wordt gespeeld. Dat vindt de Tweede Kamer. Omdat Azerbeidzjan nog zeker 200 Armeense soldaten vasthoudt... in strijd met het oorlogsrecht. De dood van twee opvarenden van een schip in Bolzwart in april... kwam zeer waarschijnlijk door een kapotte accu. Daar kwam een giftige stof uit, zegt het Openbaar Ministerie. De doden zijn een vrouw van 49 en een man van 52. Het weer, morgen in het westen vrij zonnig, in het oosten meer bewolking. En het wordt 18 tot 22 graden. jouw keuze ZFM. heart for you. I would sell my soul. I'm not giving you up. I won't give you up.